Robert Walters met het NOS Journaal. Medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn staken vanavond en morgen voor een betere CAO. Vakbonden FNV en CNV hadden de supermarktketen tot 5 uur vanmiddag gegeven om met een goed voorstel te komen. De FNV wil ruim 14% meer loon plus 100 euro bruto per maand. CNV zet in op minstens 10%. Albert Heijn wil niet verder gaan dan 6% per direct en 2% in januari. Verder willen de bonden dat werken op zondag dubbel wordt betaald... en wil Albert Heijn niet verder gaan dan een toeslag van 50 Het is nog niet duidelijk of er morgen lege schappen zullen zijn bij de Albert Heijn winkels. In Huizen zijn rond een peuteropvang en een school extra hekken langs het water geplaatst. Rond die plek verdronk begin deze maand een tweejarig kind. De school vroeg de gemeente om tegemoet te komen aan de zorgen van ouders van leerlingen, en NH Nieuws. Het kind viel in de buurt van een peuterspeelzaal in het water. Hulp kwam te laat en hoe de peuter in het water terecht kwam is onduidelijk. Toch hoopt de gemeente dat de ongerustheid met die hekken wat afneemt. De eerste Nederlanders zijn met een Frans vliegtuig geëvacueerd vanuit Soudaan naar Jordanië. Dat zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hij hoopt dat er vanavond meer Nederlanders kunnen worden gered. Volgens de minister is het gevaarlijk en moeten Nederlanders zelf het risico nemen om bij het vliegveld te komen. Er wordt samengewerkt met de Duitsers en de Fransen. Enkele Nederlanders zijn ook met een VN-convooi mee om via land Soudaan uit te komen. Defensie voert op dit moment die evacuatieoperatie uit... om ruim 150 Nederlanders uit Soudaan te halen. In het Afrikaanse land wordt sinds vorige week hevig gevochten... tussen de RSF-militie en het regeringsleger. Het weer, Vanavond eerst nog lange tijd regen, maar rond het middag, middernacht is het tijdelijk wat droger. Morgen vallen in de middag opnieuw enkele buien en wordt het met maximaal 11 graden een stuk frisser dan vandaag.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1539. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Veel Nederlanders in dit, eh, in ieder geval dit uur. Eh, nou ja, veel. Een aantal. We beginnen in ieder geval met een Nederlander, Romerium. Ehm, die heeft het nieuwe album Greenfields gemaakt. En Romerium is een eh, Nederlands artiest uit Den Haag. En die maakt eh, ambient music. En uh, even kijken, met name gespecialiseerd in elektronische muziek. Dichter bij huis, daar wonen Paul en Carla, ook wel La Familia. Bekend van radio en televisie. Nou, in ieder geval van radio, want uh, maar liefst drie nummers in dit uur en volgend uur ook nog in ieder geval. Ik dacht twee. Eh, in dit uur Vensters ehm, van met het prachtige nummer gezongen door eh, Carla Nesem Dorma. Dan ehm, Judgment van uh, zijn solo van Paul. En dan hebben ze De Liefde. Dat is denk ik een eigen opname. Dat is dat ook wel heel leuk om te horen. De Liefde. En daar beginnen we mee. Track 6. Dan even kijken, we, hebben we nog wat andere vrienden die nog langskomen. Uh, eh, Stefan Wallach, die sluit in ieder geval het, eh, dit uur af met het album Colors en de track Brave. Ik wens je heel veel luisterplezier. Sister Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.whitesun.com. where the Congo oh, we run deep so African ride Oh African don't walk on clouds no, nanga don't walk on clouds Walk on solid ground cause there's no Messiah coming now coming down to rescue you them of our uncles and traded them against the rules of our failures. But we can be forgiven, cause now we know the game and its players. We fell seven times, less than our eight. We are life, River nine. we never run dry. We're the Congo, we run deep soul. This is William Ogmanson, and you're listening to Peaceful Radio.